Vooral in het zuidoosten van Engeland neemt het aantal besmettingen weer flink toe. Welke maatregelen er komen is volgens Johnson nog niet duidelijk. It may be that we need to do things in the next few weeks that will be tougher in, in many parts of the country. Ook in Australië komen er nieuwe maatregelen. Daar ging het lang goed, maar zijn in de buurt van Sydney acht nieuwe coronagevallen bekend. Mondkapjes zijn daarom in publieke ruimtes daar nu weer verplicht. Ook huisartsen willen als eerste een prik in hun arm. Gisteren vertelde minister De Jonge dat ook mensen in de acute zorg als eerste een coronavaccin krijgen. Huisartsen horen daar niet bij. Onterecht vinden ze zelf. Ze praten nu met het ministerie om te kijken of toch ook huisartsen snel een prik kunnen krijgen. In Koevoorden moest de ME vannacht ingrijpen. In de wijk Poppenharen in de Drentse plaats protesteerden buurtbewoners tegen de coronamaatregelen. Ze hadden een vreugdevuur gemaakt en staken vuurwerk af. Om half twee maakte de ME een einde aan het protest. Vijf mannen zijn opgepakt. Vandaag begint in Saoedi-Arabië, ondanks corona, de Dakar Rally. Tientallen motoren, auto's, quads en vrachtwagens proberen de komende weken zo snel mogelijk grote afstanden af te leggen in de woestijn. Ook de Nederlandse Mitchell van 18 doet mee. De rally wordt dit jaar verreden in Saoedi-Arabië. In principe zit het land voor iedereen op slot, maar voor de sport heeft Saoedi-Arabië een uitzondering gemaakt. Zo heeft de ASO ervoor gezorgd dat wij met chartervliegtuigen op Schiphol opgehaald werden en dat wij zo veilig hierheen gevlogen konden worden. Mitchell doet mee in het vrachtwagenklassement als jongste rijder ooit. Toch is het niet zijn eerste Dakar. Twee jaar geleden deed hij ook al mee. Toen zat zijn vader achter het stuur. En dan het weer. Het is bewolkt. Later in de middag neemt vanuit het oosten de kans op wat regen toe.